Deze demonstrant vertelt in Buitenhof over haar ervaring. We zijn heel blij dat de politie ons ook goed faciliteert vaak... in ons recht om daar te staan als we aan het demonstreren zijn. En ik ben er de afgelopen vier keer bij geweest... en het gaat echt uiterst vreedzaam. Er zijn zebrapaden en die worden dan afgezet. En dan, ja, dan stappen mensen gewoon heel rustig de A12 op... en dan lopen we die bak in. U ook? Ja. Gearresteerd? Klopt, ja. Hoe lang vastgezeten? Vier uur ongeveer vastgezeten. De groep blokkeerde de A12 omdat ze willen dat de overheid stopt met geld investeren in onder meer aardgas en olie. Voetbalclub Unitas 30 in Etteleur is helemaal klaar met het gescheld met het woord kanker op het voetbalveld. Wie dat wel doet, krijgt een rode kaart. Een goede actie vinden deze ouders. Ik heb het zelf ook gehad. En ja, dat komt gewoon hartstikke hard aan. En ook eh, mijn kinderen, zeg maar, die hebben natuurlijk alles meegekregen. Ook zij hebben daar heel veel moeite mee. Naast de rode kaart mogen spelers dan ook vier weken niet trainen. En ze moeten een klusje doen voor de club. Zoals opruimen of helpen in de kantine. En wat moet je doen als je in een wak belandt? 50 kinderen hebben in Zeeland een training gehad in het zwembad. In Nederland vriest het vaak niet lang genoeg of het vriest licht. En dan krijg je zwak ijs, zegt deze instructeur. Dus je hebt heel veel te maken met wakken of zwak ijs. En dan is het goed dat je als je iemand in het water ziet liggen... dat je er niet gelijk achteraan springt. Dus je kan beter kijken, kan ik bijvoorbeeld met twee broeken aan elkaar knopen... Eh, iemand uit het water halen of heb ik een touw bij waarmee het lukt. Naar een gat toe zwemmen vanuit onder het ijs kan lastig zijn... maar over het algemeen is het een donkere, zwarte plek. En dan nog het weer. Grijs, lokaal een spatje regen. Tussen de 3 en 7 graden. Morgen overdag wat meer zon.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 Like one said we never make it, like two thirty million they face it. And I really thought over. put us on and he left, crossed over. Back to the hood we soldier. The music they can make it back scandal. But fake kicked in and the world shows and we winning now gotta keep it coming food in my baby mom. and things have changed like relationships. Ain't get nothing, now you wanna flip. Suing me for things you were never made on your own.